uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro hebben door het hele land wegblokkades opgeworpen. Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen... die werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula da Silva. Volgens de politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren ook rellen. Onder de betogers zijn veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro stemmen. Onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. De politie in Congo heeft met traangas geschoten op demonstranten in het oosten van het land. Duizenden mensen protesteerden daar tegen Rwanda. Dat land wordt ervan beticht een rebellengroep in Congo te steunen. Deze M23-rebellen vechten om grondgebied. Sinds enkele weken lijkt het geweld in Oost-Congo weer op. Meer dan 90.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. In Israël zijn de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen vandaag. Volgens de peilingen zou Benjamin Netanyahu wel eens terug kunnen keren als premier. Zijn rechtsreligieuze blok wordt gepeild op 60 zetels, één te weinig voor een meerderheid in het parlement. Tot 9 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. Er wordt gevreesd dat de opkomst tegenvalt... omdat het de vijfde verkiezingen zijn binnen vier jaar tijd. Kadisha Ariep is niet van plan om stil te staan bij haar afscheid in de Tweede Kamer. Tegen de Telegraaf zegt ze dat ze geen afscheidsbrief zal schrijven. De oud-voorzitter vertrekt uit de PvdA-fractie vanwege een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat werd ingesteld op basis van anonieme klachten over haar uit de tijd dat ze voorzitter was. Ariep is woedend over het onderzoek. Ze is een van de langstzittende Tweede Kamerleden. Het weer, de regen trekt de komende uren weg. De wind neemt juist wat toe. Aan de kust kan het stormachtig waaien vandaag. Later op de dag is het grotendeels droog en laat de zon zich zien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Turn it inside out so I can see The part of you that's drifting over me And when I wake you're You're never there And when I sleep you're You're everywhere You're everywhere Tell me how I got this far Just tell me why you're here this to complain about Het ritme, ritme. van ZFM Telling white lies in the dark times It's harder to tell the truth Is it working if we're hurting There's so much left to lose did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried And we gave it our best But it was enough Till it's not, till it's not We got lost in the flood Of trying to find us Maybe we forgot how to love Set fire to us And watched it burn up Maybe we forgot tired of fighting fires.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 Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die werden gewonnen door Lula da Silva. En in Israël zijn de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen zou Benjamin Netanyahu wel eens terug kunnen keren als premier. Zijn rechtsreligieuze blok wordt gepeild op 60 zetels.